Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De autoproducent BMW wil dit jaar 4000 nieuwe werknemers aannemen, zegt de bestuursvoorzitter in een autoblad. fabrikant van onder meer de BMW en Mini verwacht te groeien tot 104.000 werknemers. Vorige week maakte BMW al bekend dat vorig jaar het beste jaar ooit was voor het bedrijf, mede door de toenemende vraag uit China. De Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt dat het aantal doden door medische fouten omlaag kan. Voorzitter Tjibbe Joustra zei in het programma Even Jinek op zondag dat op dat gebied nog veel winst kan worden behaald. De onderzoeksraad heeft zich in het verleden vooral op het verkeer gericht. Maar door medische fouten vallen veel meer doden dan door verkeersongelukken, zei Joustra. De onderzoeksraad heeft nog geen concrete plannen voor onderzoeken in de medische sector. In Egypte is een legerarts vrijgesproken die ervan was beschuldigd dat hij een maagdelijkheidstest had uitgevoerd bij een vrouwelijke arrestant. De militaire rechtbank sprak hem vrij omdat getuigen tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd. De verklaring van de vrouw leidde vorig jaar tot woede in Egypte. Veel andere vrouwelijke arrestanten kwamen daarna met soortgelijke verhalen. In Afghanistan is een Amerikaanse militair opgepakt die Afghaanse burgers heeft beschoten. De man verliet zijn militaire basis in de provincie Kandahar en opende het vuur op de Afghanen. Bij terugkomst op de basis werd hij gearresteerd. Er is verwarring over het aantal doden en gewonden. Volgens de gouverneur van Kandahar zijn er minstens zeven doden gevallen. Een Afghaanse minister spreekt van 16 doden. De NAVO zegt dat er waarschijnlijk alleen gewonden zijn. Het weer. Af en toe zon, maar wel steeds meer stapelwolken. Langs de westkust vanmiddag vrij zonnig. Verder een matige noordwestenwind bij maximaal 13 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat voor Den Haag-Malieveld een file van 2 kilometer. Dat heeft ook te maken met de CPC-loop in Den Haag. Daardoor is een aantal straten in het centrum afgesloten.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 that's it, that's it Choose it to post to get it, get it, that's it, that's it, that's it, baby Hey, mom, what your mama gonna say? You finally let your partner like this guy Sing mom, mom, mom, mom, sing in the garden Does anyone wanna go dance up on the roof?